Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het streekvervoer staakt. Chauffeurs, conducteurs en machinisten willen meer salaris. reis je dus met de trein of bus van regionale bedrijven als Connection of Arriva... moet je van tevoren even checken of dat gaat lukken. Deze jongen moet met het OV naar school, maar snapt best dat er wordt gestaakt. Ja, we hebben met school wel eh, even gekeken om wat oplossingen. Misschien dat we online les hebben of eh, eh, andere bussen proberen te pakken. Dat moeten we nog even afwachten. Ja, voor ons is het natuurlijk wel vervelend, maar ik snap het eh, wel dat ze dat eh, doen, ja. Als jij er dagelijks van afhankelijk bent, dan, dan is het natuurlijk wel mooi extra vervelend. Ja. Er zijn wel meer dingen vervelend, hè? Door de staking en het weer kan het ook druk worden op de weg. Er trekken hagel- en sneeuwbuien over het land en het kan glad zijn. De premier van Nieuw-Zeeland stopt er onverwacht mee. Jacinda Ardern vindt het na vijf jaar wel mooi geweest... I had the privilege of being alongside New Zealand during crisis, and they place their faith in me. I consider this job a privilege, but I am also human, and so my reflection has been an entirely personal one. Ze zegt dus, politici zijn ook mensen. Ze heeft geen energie meer voor een volgende ronde als premier. De komende dagen wordt er gestemd over wie het stokje van haar overneemt. Toen Ardern in 2017 begon, was ze de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Er zijn vorig jaar meer auto's gestolen dan het jaar daarvoor, zegt een centrum dat die cijfers bijhoudt. De stijging is niet heel opvallend. In 2021 golden er veel coronaregels en waren we dus veel thuis, waardoor er minder is gestolen. Vergeleken met de jaren voor corona is er zelfs een kleine daling te zien. Wel worden er meer elektrische auto's gestolen. En acteur Julian Sands wordt al bijna een week vermist. De Brit ken je misschien van films of de series Dexter en 24. Hij ging vorige week wandelen in een berggebied in Californië... maar is niet meer teruggekomen. In dat gebied regent het al een hele tijd keihard. En het weer nog vanochtend op sommige plekken dus hagel of sneeuw. Daarna is het een tijdje droog en best zonnig.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 It's <laughs> such a hole. Take it hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer moet vanochtend rekening houden met gladheid. Door sneeuw, het KNMI geeft daarom code geel af. Vooral in Brabant en Limburg vielen er enkele centimeters. Jacinda Ardern vertrekt als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie te hebben om door te gaan. Ardern stapt volgende maand al op. Ze is dan ruim vijf jaar premier geweest. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. Hij stelt voor om het Normandië-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin praten Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. Het weer. In het zuidoosten kan het nog sneeuwen. In De loop van de ochtend wordt het droog. Vanuit het westen breekt dan de zon door. Het wordt vandaag hooguit 4 graden.